Zit van der Linde met het NOS-journaal. Seniorenorganisatie KBO-PCOB wil uitleg over het vaccineren met AstraZeneca. Demissionair minister De Jonge maakte gisteren bekend dat voorlopig alleen 60-plussers het coronavaccin krijgen. Maar de seniorenorganisatie vindt dat besluit niet goed onderbouwd. Er zou twijfel en angst zijn onder ouderen over het vaccin. De GGD heeft alle prikafspraken met AstraZeneca afgezegd. 60-plussers krijgen binnenkort een nieuwe afspraak... en worden dan alsnog geprikt met AstraZeneca. Volgens minister De Jonge komt de planning van de vaccinatiestrategie... niet in gevaar door de wijziging. Nederlandse bedrijven hebben vorig jaar 17,6 miljard euro aan coronasteun ontvangen. Het gaat om compensatie van loonkosten en vaste lasten, zegt het CBS. De sectoren die de meeste coronasteun ontvingen waren de groot- en detailhandel, de autohandel en de horeca. In de Noordzee is een tweede container gevonden die woensdag bij Ameland overboord sloeg. In de container zit gebruikte bakolie. Gisteren vond de kustwacht al een eerste container van de Baltic Turn... die de lading vermoedelijk verloor door de hoge golven. Drie containers zijn nog spoorloos. Bij archeologische opgravingen in Egypte is een complete stad gevonden. De opgravingen nabij Luxor begonnen in september... en inmiddels hebben archeologen drie paleizen en een regeringscentrum blootgelegd. De stad werd zo'n 3400 jaar geleden gebouwd... en laat volgens deskundigen zien hoe het leven in Egypte was... onder de machtige farao Amenhotep III. De opgravingen zijn in goede staat. In de kamers vonden historici potten, ringen, standbeelden en glasovens. Het weer nog, het blijft droog vannacht. Wel is het op de meeste plaatsen bewolkt. Het koelt af naar 2 tot 5 graden. Morgen ook bewolkt, in het noorden wat regen.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 A crazy lady living in a bag, eating out of garbage pails. Used to be a fag hag, such a dance to tango. Skipped the life and tango, a zircon princess seemed to lost her senses. Down at the peep show, watching all the creeps, so she can tell her stories to the girls back home.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 Me on King Kong, standing on my back, can't stop to turn around. Broke my sacroiliac, a mid range migraine, cancer membrane. Sometimes I think I'm going insane, I swear I might hijack a plane. Don't push me call. I'm um, close to the edge.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 And all the kids smoke reefer. I think it'd be cheaper if I just got a job, learn to be a street sweeper. I dance to the beat, shuffle my feet, wear a shirt and tie, and run with the creeps. Cause it's all about money, ain't a damn thing funny. You got to have a con in this land of milk and honey. They pushed that girl in front of the train, took her to the doctor, sewed her arm on the game. Stabbed that man right in his heart. Gave him a transplant for a brand new start. I can't walk through the park cause it's crazy after dark. Keep my hand on my gun cause they got me on the run.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 You'll grow in the ghetto, living second rate, and your eyes will sing a song of deep hate. The places you play and where you stay looks like one great big alleyway. You'll admire all the number book takes fakers, thugs, pimps, and pushers, and the big money makers. Driving big cars, spending 20s and 10s, and you wanna grow up to be just like them. Huh. Smugglers, scramblers, burglars, gamblers, pickpocket peddlers, even panhandlers. You say I'm cool, huh. I'm no fool, but then you wind up dropping out of high school. Now you're unemployed, all non-void, walking around like your pretty boy Floyd. Turn stick-up kid, but look what you done did. Got sent up for an eight-year bid. Now your manhood is took, and you're a make tag spend the next two years as an undercover fag being used and abused to serve like hell. To one day you was found hung dead in a cell. It was plain to see that your life was lost. You was cold and your body swung back and forth. But now your eyes sing the sad, sad song of how you live so fast and die so young.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 <laughs> Yo, Mel, you see that girl, man? Yeah, man. Yo, that sound like cowboy, man. Yo, what's up, money? Yo, ah, where's Field and Raheem at, man? Upstairs. My mom got robbed, man. What? get she got hurt. What is happening?